De bond wil niet zeggen welke, maar drie clubs zouden grote geldproblemen hebben... Ook veel gemeenten maken zich zorgen, blijkt uit een enquête die de NOS onder wethouders heeft gehouden. De wethouders zeggen dat voetbalclubs voor hun geld steeds afhankelijker worden van gemeenten. In Pakistan zijn voor de vierde keer in een week vrachtwagens van de NAVO aangevallen en in brand gestoken. Daarbij is zeker één chauffeur om het leven gekomen. Minstens acht tankwagens gevuld met brandstof zijn in brand gestoken. Ze hoorden bij een konvooi dat was bestemd voor Afghanistan en dat op weg was naar de enige grenspost die nog open is... Pakistan heeft een andere grensovergang afgesloten nadat drie Pakistaanse militairen waren omgekomen bij een helikopteraanval van de NAVO. Informateur Opstelten gaat naar verwachting vandaag naar de koningin met zijn eindverslag. En daarna kan VVD-leider Rutte worden benoemd tot formateur. Gisteren ging de hele fractie van het CDA akkoord met de komst van een VVD-CDA-kabinet dat gedoogsteun heeft van de PVV. Ook de CDA-leden Verrier en Koppenjan gaan akkoord, al houden zij bezwaren tegen samenwerking met de PVV. In de Oost-Indonesische provincie West-Papua zijn door zware regenval en aardverschuivingen zeker 75 doden gevallen. Door het noodweer van de laatste dagen zijn duizenden mensen dakloos geworden. Voor de kust van West-Papua is een marineschip aangekomen met tenten, voedsel en medicijnen. Wegen zijn nauwelijks begaanbaar en veel bruggen zijn ingestort. Ook de luchthaven kan niet worden gebruikt. Ook in Vietnam zijn door zware regenval doden gevallen en daar zijn zeker 26 mensen omgekomen en er worden ook nog mensen vermist. Tienduizenden huizen zijn verwoest. In Centraal-Vietnam viel de afgelopen dagen ruim een meter regen. Het weer, bewolkt en vooral in het westen af en toe regen. In het oosten blijft het droog. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was...